zo mijn hoofd. Die, die, je, eh, dat nummer wat, wat ze draaiden? Lady <laughs> ja. Godiva. Helemaal begin. Ja, ja, ja. We leren nog eens wat van de oude generatie. Echt wel, 1963. <laughs> de oude plaatspeler wordt afgestopt hierop. <laughs> Hey, eh, maar eh, we gaan afsluiten, Rob. Ja, ja, het was, weer, was weer gezellig, ondanks Ondanks alles. de verlating. Ja. Ja, we gaan eruit, jongens. het was weer een plezier om even te draaien, al was het niet zo lang. We eh, luisteren nog even door naar... naar eh, we luisteren dit eh, programma nog even af met Lee Cabrera via VS Thomas Gold. Shake It, Move A Little Closer, Terrace Remix. En ja, Tony, zeg even snel wat. Zeg even doei.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 zeggen nu dat ze in ruil voor geld valse verklaringen hebben ondertekend. Ze zouden hebben verzwegen dat ze ziek waren geworden na het transport. De valse verklaringen waren volgens de chauffeurs opgesteld door een advocaat van Trafigura... dat het schip had ingehuurd. Dat meldde Nova in de Volkskrant. In 2006 ontstond internationaal ophef toen in Ivoorkust omwonenden van stortplaatsen zich ziek melden nadat afval uit de Probo Koala was gestort. Trafigura weerspreekt de beschuldigingen van de chauffeurs, er is wel betaald, maar volgens advocaten van het bedrijf ging het om een onkostenvergoeding. KLM is niet te spreken over de beslissing om grote delen van het Nederlandse luchtruim vandaag op slot te doen. Topman Hartman noemt het een radicale ingreep die niet terecht was. De president-directeur vindt dat er sprake is van een overreactie. Op last van Eurocontrol kon er vandaag acht uur lang niet worden gevlogen vanaf Schiphol en Rotterdam. Hartman wil dat de luchtvaartmaatschappijen hun eigen verantwoordelijkheid terugkrijgen. De Griekse minister van Toerisme is opgestapt na berichten dat haar man een belastingsschuld van meer dan 5 miljoen euro heeft. Minister Gerikou is een voormalig actrice. Haar echtgenoot is een zanger die in Griekenland populair was in de jaren 70 en 80. De Griekse regering moet enorme bezuinigingen doorvoeren vanwege het enorme begrotingstekort. Het land populair was in de jaren 70 en 80. De Griekse regering moet enorme bezuinigingen doorvoeren vanwege het enorme begrotingstekort. Er zijn onder andere strenge maatregelen aangekondigd tegen mensen die belasting ontduiken. Kerikou is de tweede minister die opstapt sinds het aantreden van de regering Papandreou. Het weer nog vannacht helder, het wordt minimaal 4 graden en er is kans op een mistbank.